Lotlewin met het NOS Journaal. Verzekeraar Nationale Nederlanden heeft klanten voldoende gewaarschuwd voor de risico's van woekerpolissen. Dat zegt de rechter in Rotterdam. Stichting Woekerpolis.nl had de zaak aangespannen in de hoop een hogere vergoeding te krijgen voor de klanten die het schip in zijn gegaan met hun belegging. Maar de rechter vindt dat de verzekeraar volgens de regels heeft gehandeld. Ophef in Engeland over topsalarissen van de presentatoren bij de BBC. De BBC moest van de politiek het inkomen van medewerkers die meer verdienen dan premier May bekendmaken. Niet alleen is er veel woede over de hoogte van de inkomens, maar ook over de grote verschillen tussen mannen en vrouwen. De best betaalde man is Chris Evans van Topkeer. Hij krijgt 2,5 miljoen euro. De best betaalde vrouw krijgt rond de half miljoen euro. Iraakse militairen geven toe dat ze ongewapende IS-strijders hebben gedood. Vier Iraakse officieren en een luitenant zeggen anoniem tegen persbureau AP dat ongewapende strijders worden geëxecuteerd. Ze weten dat ze hiermee het internationale recht schenden. Amnesty International zegt al langer dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar oorlogsmisdaden in Mosul. De hevige onweersbuien hebben op meerdere plekken in het land voor overlast gezorgd. Door blikseminslag bij het station in Maastricht rijden daar voorlopig geen treinen. Ook tussen Wil en Doetinchem lag het treinverkeer even stil door blikseminslag. En ook een vliegtuig van Corendon werd boven Almere vanmiddag getroffen door de bliksem. Het vliegtuig had lichte schade en kon veilig terugkeren naar Schiphol. Het weer dan nog. Vanavond trekken opnieuw stevige onweersbuien het land over. In Zeeland en Noord-Brabant geldt code geel. Het blijft nog lang warm. Pas na middernacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden.